Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ministeries moeten beter samenwerken om te voorkomen dat mensen worden overvraagd. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport. Zo vraagt het ene ministerie burgers om meer te werken... terwijl het andere ministerie juist wil dat ze meer mantelzorg verlenen. Voor sommige mensen is dat niet te doen, zei SCP-directeur Karen van Oudenhoven in Nieuwsuur. Ze wijst erop dat er nu al 1,3 miljoen mensen zijn met burn-out-achtige klachten. De Amerikaanse staat Florida is van plan de abortuswetgeving aan te scherpen. De termijn waarbinnen een zwangerschap kan worden afgebroken was vorig jaar al verlaagd naar 15 weken. Maar het congres van de staat heeft nu ingestemd met een verdere beperking tot 6 weken. Verwacht wordt dat de republikeinse gouverneur DeSantis het wetsvoorstel niet zal blokkeren. De aanscherping zal ook gevolgen hebben voor vrouwen uit andere staten. Die gingen voor een abortus vaak naar Florida, omdat de regels daar nog relatief soepel waren in vergelijking met veel andere zuidelijke staten. Noord-Korea zegt dat er bij een rakettest gisteren nieuwe technologie is toegepast... waarbij gebruik werd gemaakt van een vaste brandstof. Als dat klopt zou dat betekenen dat lanceringen voor het land eenvoudiger, sneller en minder opvallend kunnen worden. Raketten met een vaste brandstof zijn makkelijker te verplaatsen en hoeven niet eerst te worden volgetankt. Volgens Noord-Korea werd de test geleid door Kim Jong-un persoonlijk. Hij zegt dat hij zijn vijanden wil afschrikken met een onoverkomelijke dreiging. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 4 graden aan zee en rond het vriespunt in het oosten. Overdag is het wisselend bewolkt met in de loop van de dag een enkele bui. Het wordt een graad of 14. Ook in het weekend af en toe zon, maar ook bewolking en lokale een bui bij 11 tot 15 graden.